Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op een basisschool in Texas heeft een man om zich heen geschoten. Bij die schietpartij zijn 19 kinderen en drie volwassenen gedood. Onder wie ook de schutter van 18, vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Hij had zich verschanst op het moment dat politiemensen op die school arriveerden. Er is een vuurgevecht geweest waarbij die schutter gewond is geraakt... en kort na zijn arrestatie is hij zelf ook aan zijn verwondingen overleden. En op dit moment, het is nu laat in de avond hier... zien we nog altijd beelden op de televisie van de nasleep... van eh, de paniek die is omgeslagen in verdriet. Wie de man is en waarom hij schoot is nog niet duidelijk. President Biden is enorm geschrokken... en wil de regels voor wapenbezit veranderen in Amerika. Meer dan de helft van de flitsbezorgbedrijven zit niet in een woonwijk, zegt een vastgoedonderzoeker. Toch zeggen een hoop mensen dat ze overlast hebben wanneer ze vlak bij zo'n dark store magazijn wonen. Ze balen van alle bezorgfietsen op de stoep en het gesjees in het verkeer. In Amsterdam zijn vier bedrijven daarom gesloten. Het gaat keihard met de goedkope treintickets in Duitsland. De regering daar heeft besloten dat je deze zomer voor 9 euro per maand met het OV kan reizen... om mensen te compenseren voor de hoge prijzen bij de benzinepomp. Maandag ging de verkoop van start. Inmiddels zijn er al eh, meer dan een miljoen treinkaartjes verkocht. Het is nog spannend in de eredivisie. Wie blijft erin en wie moet er degraderen? Gisteravond stonden ADO en Excelsior tegenover elkaar. Die laatste club stond 1-0 voor tot de blessuretijd. De verlengt, Stijn krijgt er voor zijn voeten en Stijn scoort! Ja hoor, 1-1! En daarmee krijgen eigenlijk beide ploegen wat ze toekomt we staan nog even te kijken naar het hek daarachter. Daar dook je in, hè? Ja, dat, eh, <laughs> ik weet niet wat dat is. Eh, dat heb ik een keer eerder gedaan, maar dan word ik heel erg blij en dan eh, spring ik de hek in. Er dus zat gelukkig geen prikkeldaad op dat hek. Of middenvelder Sam Stijn van ADO binnenkort weer vrolijk in de hekken hangt, weten we zondag. Dan spelen de clubs tegen elkaar. De winnaar speelt volgend seizoen in de eredivisie. Het weer, eerst wat zon. Vanmiddag wordt het 16 tot 18 graden. In de middag bewolkt en vanavond gaat het regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Bij een aanslag op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas... zijn zeker 19 kinderen en twee volwassenen gedood. De jongste slachtoffers waren tussen de 7 en 10 jaar oud. Om te zorgen dat er in de toekomst genoeg leraren en zorg- en defensiemedewerkers zijn... moet het kabinet mensen die werken stimuleren om meer uren te draaien. Dat adviseren werkgevers, werknemers en deskundigen de autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de stijging van het aantal meldingen van datalekken als gevolg van digitale aanvallen. Het aantal steeg het afgelopen jaar met 88 procent.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 Oh, het voelt als niemand me vast. Ik heb naar je verlangd. Kus me overdag en geef me vuur in de nacht. Vuur in de nacht. Oh, het voelt als stroom. Met mijn ogen open. Ik heb niets meer nodig.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 ZFM, ZFM. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Get on the floor. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tan this ain't nothing but a summer jam We're gonna party as much as we can vijf, zes uur later.